Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft een Amber Alert verstuurd voor een jongen van 11. Hij heet Jaden en is gistermiddag voor het laatst gezien in Den Haag. Hij kwam na schooltijd niet thuis en is inmiddels al meer dan 24 uur spoorloos. De politie kreeg rond het middaguur de melding dat de jongen vermist wordt... en is toen begonnen met zoeken in het Zuiderpark in Den Haag. daarbij is ook een politiehelikopter ingezet omdat Jaden mogelijk in levensgevaar is, roept de politie mensen op om zich te melden als ze meer weten. Op en rond Schelling is de hele dag gezocht naar de twee vermisten na het bootongeluk van gisteren. Van de vier slachtoffers zijn een kind van 12 en een volwassen man nog steeds niet gevonden. Het team onderwaterzoekingen heeft naar ze gezocht met hulp van twee sonarboten. En ook reden mensen met quads over de stranden van Ter Schelling op zoek naar de lichamen van de twee vermisten. Morgen gaat de zoektocht weer verder. De twee andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Een van hen is de vader van de nog vermiste jongen. In Berlijn hebben zo'n 80.000 mensen meegedaan aan een solidariteitsprotest voor betogers in Iran. Die gaan de straat op voor vrouwenrechten na de dood van de 22-jarige Massa Amini. Ze overleed nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Leden van de Koerdische gemeenschap in Berlijn legden een krans bij de Iraanse ambassade en hielden een minuut stilte. Ajax heeft met ruime cijfers gewonnen van RKC Waalwijk. De koploper in de eredivisie begon moeizaam, maar nam naar rust afstand. Het werd in Waalwijk 4-1. Eerder op de avond kwam Feyenoord niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. In de Kuip werd het 1-1 en daarmee blijven de Rotterdammers derde in de eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen eerst nog zon, daarna meer wolken en smiddags ook wat buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 de eh, eh, een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Make You Say. Onderweg zometeen Mr. V. Ook DJ Mass komt eraan. Maar eerst die Malvo Baptiste. featuring Jamie 326 en Annette Bowen. It's gonna be alright. Je het alleen hier op CFM Zandvoort. Een hele goede avond. everywhere you turn. I know that's right. And your bills keep coming. FM. FM. jazz, move your body, shake your booty, work that body. I'm giving you something with jazz, move your booty, shake your body, work your giving you something with jazz that we all can feel. Let me know just how you feel. Let me know if this is real. I'm giving you something with jazz, something that that has the funk, something that that makes you jump and it throws your hands up high, high. I'm giving you something with jazz that can make you feel so good. It can make you jump so high. It can make you touch the sky. I'm giving you something with jazz that makes your neck snap back, makes your head rock back and forth. It puts your body body on the dance floor. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your body, work your body. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your booty, work your body. I'm giving you something with jazz. Move your body, shake your booty, work that body. I'm giving you something with jazz. Move your booty, shake your body. ready? Here we go again. Time to call your friends and friends. Let them know that the party just started. And it's time to act retarded. Time to get to and shake that ass. Move it around, but not too fast. Make that ass just bounce and bounce. Bounce, bounce, bounce, bounce. Yo, my man, who's got the weed? Somebody spark, I smell some trees. We should all get high. High to Nightwalk. Walk, walk, walk. zoals DJ Mess hem genoemd heeft. En daarvoor Mr. V met Something With Jazz. De Dario Diatis Extended Remix. En Alain Clark kennen we allemaal, hè? Die viert volgend jaar met de grote show het 15-jarig jubileum van Live It Out. Het album dat tot zijn eh, grote doorbraak leidde. En op 27 mei staat de zanger samen met enkele gastartiesten... onder wie zijn eigen vader Daan Clark in Avas Live in Amsterdam. Ja, ik heb het er mogen optreden samen. Hier in, eh, in Zandvoort was dat. Met Zandvoort Alive. Hè. Alweer pak een beetje, eh, volgens mij, wat is het? 14 jaar geleden of zo? 15, 16 jaar geleden alweer. Het was, uh, ja, Zandvoort Alive heet het. Of het eigenlijk heet het Amazing Zandvoort was het toen. Dat was naar, uh, naar de race op het circuitpark Zandvoort. En daarna hadden we op het Badhuisplein naast het casino Megapodium. En daar waren alleen Clark onder andere aanwezig. Jan Rietman Band, Jody singers Alain Clark natuurlijk met zijn vader. Nee, hij was trouwens zonder zijn vader. Delivius, Lee Towers en eh, ik was er ook bij. Zie je, we hebben antwoord. Dus eh, ja, ik vind het toch altijd leuk. Ik moet zeggen, ik vind hem altijd leuk als hij samen met zijn vader optreedt. Het is gewoon, eh, ja, vader en zoon, hè. Hoe kan het ook anders? En de band Queen heeft afgelopen donderdag een nummer uitgebracht... waarin de overleden frontman Freddie Mercury is te horen. Het is het eerste nieuwe album in... nee, nieuwe nummer moet ik zeggen... in acht jaar tijd van de band met de stem van Mercury... die in 1991 overleed overleed aan de gevolgen van AIDS. De track heet Face It Alone. En ik wacht nog even op, de, op een goede remix. Ik heb er al een paar gehoord, maar de goede remix, als die er is, ga ik hem zeker draaien. En ik hoop eh, dat dat deze week gaat gebeuren. Dan kan ik hem volgende week voor je draaien. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Muziek, daarvoor zit jij in je radio gekluisterd. Zaterdagavond, stapavond, heb. Ik zou zeggen, het wordt pas gezellig na, na 12 uur. Misschien na 11 uur. Vroeger ging ik na 11 uur pas. Eh. Maar ja, wij doen het na 12 uur dus, want we zijn bij je tot aan 12 uur. Hier is Dave Meyer en Diplomatic met Hustle Tribe. vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. Night Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Aldo Steppa met Stand By Me. En daarvoor Jay Vegas met Live As One. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten dan we gaan op deze zaterdag 15 oktober 2022. Beetje de week voor eh, ADE, hè? Dus eh, ja, het wordt een spannende week. Vanavond Brainwash in Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk eh, met onze eigen zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas, en de MC is Janto. En voor meer informatie check de website escape.nl. En als we doorlopen aan de rechterkant, als we dan eh, Escape aan links zouden zitten, aan de rechterkant komen bij eh, Club R. Daar is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint een uurtje eerder om 10 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie alleen de letters afgekort throwback.nl of gewoon de website van de club r.nl. En de line-up, ik heb geen idee. Moet je gewoon afwachten of anders check even de website throwback.nl of air.nl. Nog een werkelijk feestje vanavond in de Melkweg is uh, Encore. Dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie check de website Encore Amsterdam. Dus zonder streepje encoreamsterdam.nl of eh, melkweg.nl. En eh, de line-up is uh, Join, MK, Lee Mills en Prime. En het is hosted by Leroy. Vanavond dus Encore in de Melkweg in Amsterdam. Amsterdam. En zoals ik al zei, Amsterdam Dance Event ADE is de belangrijkste conferentie en festival eh, voor eh, alle subgenres van elektronica muziek. Er zijn meer dan 1000 eh, evenementen in bijna 200 locaties met ruim, let op, 2500 artiesten en 550 sprekers. Het vijfdaagse evenement treft, nee, trekt bezoekers uit meer dan 100 landen. En ja, onder andere Glitterdust in Amsterdam en Co. Dat is woensdag al. En in AFAS woensdag Alain Walker met Walker. First the Tour. En in Air woensdag 15 Years Dirty Works at ADE. Begint op 10 uur. En natuurlijk eh, op woensdag ook ADE aan uh, eh, DJ Marathon. In de Amsterdam Most Wanted. Nou ja, echt, echt, echt. Eh, overal is gewoon genoeg te doen. Het begint allemaal op woensdag 19 oktober. Het Amsterdam Dance Event. En zaterdag, volgende week zaterdag gaan we er meer aandacht aan besteden. Want dat is natuurlijk het weekend van ADE. En dan is het extra druk natuurlijk. hebben Zandvoort toe met muziek, want ik lul weer veel te veel.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 Zaterdagavond Tap Junior met S1, de Saison Rework. En daarvoor fire met Pine Away. En die plaats stond vorige week nog op nummer 7 in de Nightwalk 10. En we gaan eens even kijken wat hij deze week doet. De Nightwalk 10, de 10 populairste plaat op de dansvloer, in de clubs, op de streams en natuurlijk op de radio. Deze week op 10. Honey Dion en uh, Shady Walker met Show Me Some Love. Op 9, Sebastian Drums en Avicii in de Mark Knight remix met My Feelings For You. Op 8, Armand van Helden en Mark Knight met The Music Began To Play. Op 7, Ofaya hoorde je zojuist met Find A Way. Op 6, 11 Sisters met Hungry for Love. Ook een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Op 5, die grote hitte die ze hadden. En wie weet eh, komt Hungry, eh, gaat, er, eh, gaat dat voorbij. 11 Sister met Afraid to Feel, oud nummer 1 plaatje. Op 4, Bob Sinclair in de Fisher rework van World Hold On natuurlijk met Steve Edwards. Op 3, Interplanetary Criminal. Terwijl de plaat Bota met Baddest of Them All. En op 2 deze week In Deep in de George Smedless remix van Last Night a DJ saved My Life. En op één deze week, nog steeds op één, al wekenlang op één. Jamie Jones in de remix van Vintage Culture met My Paradise. En die gaan we niet draaien. Ik ga een andere plaat draaien die ook al heel oud is en heel lang meegaat. We hebben er weer een nieuwe remix van gemaakt. Nou ja, hij is, gaat al een tijdje mee dit jaar, maar eh, eh, het is uh, eh, Todd Cherry en Gypsy Man met Barbara Batiri in de David Payne remix. Hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Zaterdagavond. Dance Night. Cottrell remix. En daarvoor muziek van Alain Joe Killington met House Music is My Savior. Ja, sommige mensen zeggen God is My Savior, maar uh, uh, Gallo en Joe Killing zingen House Music is My Savior. En je hoort de laatste tijd steeds meer muziek van, eh, ja, hè, ja, ze hebben een bepaalde naam. Ja, ik ben niet zo gelovig, ik geloof in mezelf, maar een, bepaalde, een bepaalde manier van muziek, opwekkingsmuziek noemen ze dat. En dan hebben ze tegenwoordig hebben ze er een house beatje onder gezet en dan kan ik het zeker waarderen. Ik heb niks met, met de geloof, maar als er een beatje onder zit, dan ga ik er zeker in mee.